Het ministerie gaat ervan uit dat ze gisteren zijn begraven in een tijdelijk graf. Een officiële verklaring dat de zeven zijn omgekomen volgt pas na uitgebreid onderzoek. Tijdens de rechtszaak tegen Geert Wilders gaat het Openbaar Ministerie mogelijk vrijspraak eisen. Dat heeft het OM aan de NOS laten weten. Wilders wordt beschuldigd van het aanzetten tot haat, discriminatie en het beledigen van moslims. Justitie is er niet van overtuigd dat de uitlatingen van de PVV-leider in strijd zijn met de wet en dus strafbaar. Het Openbaar Ministerie is nooit voorstander geweest van het proces dat morgen begint. Dikke mensen die niet in een vliegtuigstoel passen... moeten vanaf april bij Air France KLM een tweede ticket boeken. Als een toestel vol is, is de korting 25%. Is een toestel niet vol, dan is de tweede stoel gratis. Volgens Air France KLM komt de veiligheid in het geding... als de leuningen niet meer op en neer kunnen... doordat een passagier te dik is. Als het aan het OM ligt, krijgen drie verdachten van de redden in Hoek van Holland... 15 maanden gevangenisstraf, waarvan vier voorwaardelijk. Ook eist justitie dat ze niet meer naar risico-evenementen komen. Tegen een vierde verdachte is 12 maanden jeugddetentie geëist, waarvan drie voorwaardelijk. In totaal worden 49 hooligans verdacht van de redden, waarbij een jongen van 19 omkwam. In Canada is zangeres Kate McCarrigal overleden. Ze stierf gisteren aan de gevolgen van kanker. In de jaren 70 scoorde ze samen met haar zus Anna een grote hit in Nederland... met het folknummer Complaint pour Sainte-Catherine... Kate McCarrickle is 63 jaar geworden. PSV is de nieuwe koploper in de eredivisie. De Eindhovenaren wonnen het inhaalduel bij Roda JC met 1-0. Daarmee kwamen ze op gelijke hoogte met FC Twente, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Dan het weer, soms motregen, maar in het noorden en oosten ook kans op zeer lichte sneeuw.